Zes uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Er hebben zich twee nieuwe getuigen gemeld in het hoge beroep in de zaak Anne Faber. Tegen een van hen zou Michael P. hebben gezegd een vrouw te willen pakken en doden. Dat bleek vandaag tijdens een regiezitting in het hoge beroep. Michael P. werd in juli veroordeeld tot 28 jaar cel en tbs met dwangverpleging... voor het doden, verkrachten en ontvoeren van Anne Faber. Het hof beslist 13 december over het horen van de getuigen. Het failliete MC IJsselmeer ziekenhuizen heeft een totale schuld openstaan van meer dan 50 miljoen euro. Ruim 500 schuldeisers hebben zich gemeld. De grootste schuldeiser is de ING-bank. Dat blijkt uit het eerste openbare faillissementsverslag. Het onderzoek van de curatoren naar de oorzaken van het faillissement is nog bezig. De voormalige advocaat van president Trump, Michael Cohen... heeft in de rechtbank toegegeven dat hij onder ede heeft gelogen. Dat gebeurde vorig jaar toen Cohen werd gehoord door leden van het congres... die onderzoek deden naar de rol van Rusland bij de Amerikaanse verkiezingen. Cohen heeft een deal gesloten met speciaal aanklager Robert Mueller... die onderzoek doet naar de Russische bemoeienis... met de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Er zijn nog steeds zorgen over het VMBO Maastricht. Ouders van examenleerlingen maken zich zorgen over de lesuitval op de school. Dat blijkt uit berichten van ouders op een besloten Facebookpagina... die de NOS heeft ingezien. In een nog vertrouwelijk rapport van de onderwijsinspectie... wordt de school als zeer zwak bestempeld. Afgelopen zomer werden nog ruim 350 eindexamens op het VMBO ongeldig verklaard... nadat er in de aanloop naar het examen van alles mis was gegaan. Een portretfoto van een 13-jarige Vincent van Gogh... blijkt een foto van zijn broer Theo. Met de ontdekking blijft er maar één bekende foto van de kunstschilder over. Dat concludeert het Van Gogh Museum na onderzoek. De nu enige overgebleven portretfoto van Van Gogh... is gemaakt in 1872. Daarop is een 19-jarige Van Gogh te zien. Het weer vanavond en vannacht trekt de regen oostwaarts weg... en de temperatuur daalt naar een graad of 9.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 Verderop tussen Apkoude en knooppunt Amstel ook nog eens een kwartier vertraging. En ook de andere kant op, eh, op de A2, dus richting Utrecht, staat het verkeer in de file tussen Vinkenveen en Breukelen. Daar is de tijdverlies ongeveer 10 minuten. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar tussen Akersloten en knooppunt Kooimeer een kwartier verdraging. De A10, de ring van Amsterdam, staat vast tussen de knooppunten Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. Zo'n 8 kilometer in totaal. En ook op de A10 tussen Amsterdam Rivierenbeurt en Durgerdam 6 kilometer en een kwartier verdraging.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 Dan belonen we een veilige rijstijl met een lagere premie. En bij een botsing of andere autoschade weet je zeker dat je goed wordt geholpen. Voor de prijs hoef je het niet te laten, want onze Veilig Rijden Autoverzekering is nu het eerste jaar met 15% korting extra voordelig.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 All the angels, all the devils, all around us, can't you see? There is a internet. www.zfmzandvoort.nl each other. It's good for the geese. It's always good for the gander. Irish sailor. Um. um Let me love you to the moon.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 A mood of expectation, we dance under the stars. The bells will strike at midnight of Alcazar. So if you want. The bells will strike at midnight. story. Saturday night was at this real wild party. They had the liquor overflow in the cup. About five, six strippers trying to work for a buck. Then I took one girl outside with me. Her name was Lonnie. She went to junior high with me. I said, Why you up in there dancing for cash? I guess a whole lot changed since I seen you last. She said, What would you do if the son was at home? Crying all alone on the bedroom floor, cause he's hungry. And the only way to feed him is to sleep with baby. That's no excuse to be living all crazy. Then she looked me right square in the eye and said, Every day I wake up hoping to die. She said, Nigga, I know about pain, cuz me and my sister ran away so my daddy couldn't rape us. Before I was a teenager, I done been through more. This shit you can't even relate to. What would you do if the sun was at home? the record, yo. Stop the record. Yo, shorty, you ain't gotta be going out like this, man. Hold up. What would you do? Get up on my feet and let go of every excuse. What would you do? Cause I wouldn't want my baby to go through what I went through. Come on, what would you do? Get up on my feet and stop making tired excuses. What would you do? Girl, I know if my mother can do it, baby, you can do it. What would you do if the summer's at home? Sleep with a man for a little bit of money and his daddy's gone. Somewhere smoking rock now, in and out of lockdown. I ain't got a job now. So for you, this is just a good time. But for me, this is what I call. you, this is just a good time. But for me, this is what I call life.